Goedenavond, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. De FBI heeft staatsgeheimen gevonden in het huis van Trump. Eerder deze week werd de villa van de oud-president van Amerika doorzocht. De FBI heeft nu gedeeld wat er allemaal is meegenomen, zegt correspondent Marieke de Vries. Het gaat over 20 dozen die ze in beslag hebben genomen met 33 items daarin. 11 sets van die vertrouwelijke geheimen en topgeheime stukken zaten daarin. Er waren mappen met foto's bij, handgeschreven notities en ook een gratie eh, die hij had uitgeschreven voor zijn vertrouweling, zijn vriend Roger Stone. En ook een zeven pagina's stellende lijst met informatie over de Franse president. In de VS is veel te doen over de inval in de villa. Veel Trump-aanhangers zijn woedend over de huiszoeking. Er is een zwemmer vermist geraakt in een natuurgebied in Overveen in Noord-Holland. De man ging rond 6 uur vanavond zwemmen en is spoorloos verdwenen. De zoekactie van een duikteam naar de man is gestopt omdat het donker is geworden. Huisartsen zijn boos over de nieuwe tarieven voor hun werk. Die zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ze vinden het onder meer kwalijk dat de speciale vergoedingen voor coronabehandelingen verdwijnen. Daardoor kunnen ze volgend jaar geen geld meer krijgen voor intensieve zorg aan huis bij coronapatiënten. Excelsior heeft ook zijn tweede wedstrijd sinds de terugkeer in de eredivisie gewonnen. De Rotterdammers versloegen Vitesse met 3-1. Daarmee staat de club nu virtueel bovenaan de lijst. Je hoort commentator Jan Vincent van Zuiden. De grootste man aan de kant van Excelsior was Reda Garcius met twee goals en een assist. Hij was de man van de wedstrijd en Excelsior is de nieuwe koploper in de eredivisie.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 Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestemd, maar ben Ik lig alleen leeg en kil. Ben al tijden op en ken geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer. Maar wanneer ik slaap, hoor ik stemmen in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop. Ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen. ik het voordeel van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog uit je worden op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat Wacht eens alles dat je zei, dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je mag. Het is jouw geluk, dus baby maak me stuk Dus weet je houdt van gaan? weet dat ik je lust Weet je houdt van buikkins, weet hoeveel het kost Dus zie me naar de zuiddruk, sana Oh, gebruik me, gebruik me Stel betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent Oh, gebruik me, oh, gebruik oh gebruik me, oh gebruik me.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 Mag ik jou iets zeggen? Verliefd licht op jou en zijn op de maan Kijk ons lekker gaan Van zwaartekracht tegen wij niks aan rennen, vliegen, let's go man! for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us.